8 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. ABN AMRO gaat een groot aantal zakelijke activiteiten buiten Europa afstoten. Hierdoor verdwijnen er 800 van de 2500 banen bij de zakentak van de bank die het slecht doet. Dat meldt de bank bij de tweede kwartaalcijfers. De verliezen bij die zakentak was een van de oorzaken dat ABN AMRO vorig jaar een verlies leed van 395 miljoen euro. De tweede kwartaal is het verlies met 5 miljoen euro, een stuk minder fors. Voor de derde nacht op rij er in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In de hoofdstad Minsk en in andere steden gingen mensen de straat op... ondanks een oproep van oppositieleider Tiganovskaya om dat niet te doen. Op verschillende plekken kwam het tot botsingen met de oproerpolitie. Die gebruikte onder meer rubberkogels om demonstranten uiteen te drijven. De democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft Kamala Harris gekozen als kandidaat voor het vicepresidentschap. De 55-jarige Harris is senator voor Californië en van Afro-Amerikaanse afkomst. In de strijd om de nominatie bij de Democraten nam Harris het nog op tegen Biden. Begin december stapte ze uit de race en daarna steunde ze Biden. In de Verenigde Staten is zanger en gitarist Trini Lopez overleden. De Amerikaanse zanger van eh, Mexicaanse afkomst werd in de jaren 60 ontdekt door Frank Sinatra... en had grote hits met If I Had A Hammer en La Bamba. Hij speelde ook in films. Trini Lopez trad tot hoge leeftijd op Hij woonde in Palm Springs... waar hij volgens zijn zakenpartner is overleden aan corona. Trini Lopez was 83 jaar. De leden van de Tweede Kamer onderbreken hun zomerreces voor een debat over de laatste corona-ontwikkelingen. De oppositie had zo'n debat aangevraagd en de coalitiepartijen zijn er ook voor. De partijen willen praten over het oplopende aantal besmettingen, vooral onder jongeren. De oppositie vindt de maatregelen van het kabinet nu niet voldoende. Het weer. Het is weer zonnig en tropisch warm vandaag met 30 tot lokaal 36 graden.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 Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als oh, je gaat, vergeet me eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Thank you.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 Mommy got the fire and I got the gasolina. Mueve mommy, move it on me. Sacudo lo, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Uh. Where you wanna go, what interest ya?